Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet een korte parlementaire enquête komen naar dingen die fout gaan in de gesloten jeugdzorg. Dat willen de politieke partijen GroenLinks, PvdA en NSC, vertelt mijn collega Wilco Boom. Omdat het in de gesloten jeugdzorg al een reeks van jaren voortdurend misgaat. De overheid neemt daar de zorg van eh, jongeren op zich die veel problemen hebben. Problemen omdat het thuis misgaat, problemen met verslaving, verstandelijke beperking. Maar diezelfde overheid slaagt er vervolgens niet in om gepaste zorg te geven aan deze jongeren. En daarom willen sommige politici dat er een parlementaire enquête komt. Dat is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om problemen... zoals in dit geval dus bij de gesloten jeugdzorg... tot op de bodem uit te zoeken. Veel huisbazen hebben vorig jaar hun huurhuizen verkocht. Volgens het FD ging het vooral om relatief goedkope woningen in de grote steden. Door nieuwe regels van demissionair minister De Jonge... zouden huisbazen daar minder aan verdienen... en is verkopen dus voor hen interessanter. Daardoor werd het aanbod van die goedkope huurwoningen kleiner... terwijl de minister er juist meer wil. En de winnaar van een bekende roeiwedstrijd in Engeland... kan maar beter niet in de rivier de Thames springen. Dat is een eeuwenoude traditie. De roeiploegen van de universiteiten van Oxford en Cambridge strijden tegen elkaar... en aan het eind nemen de winnaars een duik. Maar dat is dit weekend een slecht idee. Het water is enorm vervuild met een poepbacterie. En daar kan je heel ziek van worden. het was gruwelen in Amsterdam gistermiddag. Er werden daar kort na elkaar twee vogelspinnen gevonden op straat ze zijn relatief ongevaarlijk... maar toch is het wel een schrik als je er eentje voorbij ziet lopen. Ja, het was wel een joekel om te zien. Ja, dus zoiets wil je niet tegenkomen. Eh, je, zeker niet in mijn zaak. Hoe komen die beesten nou op straat terecht? Ja, eh, dan vraag je me wat. Ja, ik weet het niet. Nou, zeg het even. Ik zou het niet weten. Is het geen 1 april grap? Nee, waarschijnlijk zijn de spinnen gedumpt. De dierenambulance heeft ze opgehaald en naar een reptielenopvang gebracht. Daar wachten ze op een nieuw baasje. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe zon. Maar er trekken ook pittige buien over het land. Met vanmiddag ook hagel of onweer. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 knoop het Koenplein eh, staat tussen Zeeburg en het de Nieuwe Meer 9 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A10 Noord. De vertraging op de A10 richting eh, de Nieuwe Meer is een uur. Dan staat er verder nog een file door een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Utrecht Leidse Rijn.